12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Grondpersoneel van KLM op Schiphol staakt morgenochtend tussen 8 en 10 uur weer voor een hoger salaris. Zes Europese vluchten zijn preventief geannuleerd. Ook is het voor reizigers niet mogelijk om ruim bagage mee te nemen. Reizigers wordt aangeraden om zo min mogelijk handbagage mee te nemen. Het grondpersoneel staakt voor een hoger salaris. Afgelopen maandag werd er ook al gestaakt. Toen werden er 56 vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd. Het Britse lagerhuis heeft premier Johnson een gevoelige nederlaag bezorgd. In een spoeddebat over de brexit stemde meerderheid van de parlementariërs... gisteravond voor het wijzigen van de politieke agenda. Tegenstanders van een no-deal brexit kunnen nu morgen een wetsvoorstel indienen... waarin de premier wordt gedwongen om de brexit drie maanden uit te stellen. Volgens Johnson is zo'n verzoek desastreus voor de Britse onderhandelingspositie in Brussel. Hij wil hoe dan ook op 31 oktober de Europese Unie verlaten. De huurprijzen zijn in juli 2019 gemiddeld 2,5% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties steeg gemiddeld 2%. De gemiddelde stijgingen bleven ruim onder de maximaal toegestane verhogingen. Mede door de hoge huur in Amsterdam is Noord-Holland de provincie met de hoogste huurstijging 3,1 De provincie met de laagste huurstijging was Drenthe 1,9 procent. Amsterdam wil het gebruik van lachgas aan banden leggen. Verkoop van lachgas zonder vergunning in de openbare ruimte wordt verboden. Op een aantal plaatsen in het centrum en daarbuiten wordt de verkoop van lachgas helemaal verboden. En dan het weer.